Michiel van der Velde met het NOS-journaal. NSC-leider Omtzigt heeft gereageerd op het interview bij WNL op zondag vanmorgen... waarin hij stilviel en wegliep. Omtzigt zat een tijd ziek thuis en is weer beperkt aan het werk. Presentator Rick Nieman vroeg naar Omtzigts emotionele gedrag tijdens de formatie. Andere onderhandelaars vertelden hoe het er achter de schermen aan toe ging. Omtzigt viel stil, liep weg en kwam even later weer terug... Op X zegt de leider van NSC dat hij merkte dat hij nog beperkt belastbaar is. Zijn herstel gaat met ups en downs en daar heeft de kijker nu een glimp van kunnen zien, schrijft hij. Verder zegt Omtzigt dat hij blijft strijden voor de idealen van NSC. Bij een ongeluk op een indoor kartbaan in Zwalmen is vanochtend een jongen van zeven zwaar gewond geraakt. Volgens de Limburgse omroep L1 is de jongen met een ambulance en vervolgens met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Dat wordt onderzocht door de arbeidsinspectie. De kustwacht en de veiligheidsregio Amsterdam-Amsteland gaan beter samenwerken. Aanleiding is de dood van een Britse jongen afgelopen zomer. Die viel op het buitenei van een motorboot. Door miscommunicatie tussen de hulpdiensten duurde het lang voor de hulpverlening op gang kwam, blijkt uit onderzoek, meldt de regionale omroep NH. De diensten vinden verbetering van de hulpverlening belangrijk... nu er steeds meer mensen rond Eiburg komen wonen. Bij een ongeluk met een helikopter in het zuidwesten van Turkije... zijn de vier inzittenden omgekomen. De traumaheli vloog in dichte mist tegen de bovenste verdieping van een ziekenhuis en stortte neer. Aan boord waren twee piloten, een arts en een verpleegkundige. Het weer, het is wisselvallig bij 5 tot 7 graden. Vanavond veel wind, aan de kust stormachtig met windstoten tot 100 km per uur. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt met enkele buien. Het wordt dan zo'n 7 graden. De wind neemt geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.